Michel Koenen met het NOS-journaal. Een gedetineerde uit de justitiële jeugdinrichting Lelystad... is vorige maand ontsnapt tijdens een verlof. Dat deed hij volgens de Telegraaf nadat hij met behulp van vier anderen... zijn begeleider in elkaar sloeg. Die wilde net met de man terugrijden naar de inrichting. De jongen van 24 is nog altijd voortvluchtig. En de man zou zijn veroordeeld voor meerdere ernstige geweldsincidenten. De medewerker van de jeugdinrichting heeft het incident aan de Telegraaf gemeld... omdat de instelling het voorval zelf niet naar buiten wilde brengen. Ondanks een afgesproken wapenstilstand is er gisteravond toch nog gevochten in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Al dagen zijn er gevechten tussen het leger en paramilitaire troepen in het Afrikaanse land. Daarbij zijn volgens de Verenigde Naties al zeker 185 doden gevallen. Meer dan 1800 mensen raakten gewond. In de straten van Khartoum liggen nog veel lichamen die niet geborgen kunnen worden vanwege de gevechten. om 6 uur gisteravond zou er een staakt het vuren ingaan, maar dat werd dus al vrij snel geschonden. Het kabinet en Groningen zijn het nog niet eens over compensatie voor de gaswinning. Tussen de wensen van bestuurders uit de regio Groningen en de plannen van het kabinet zit nog een substantieel gat, zei de commissaris van de koningin, koning René Paas na urenlang overleg. de komende dagen zijn er vervolggesprekken. En Fox News betaalt ruim 787 miljoen dollar aan stemmachinefabrikant Dominion. De twee partijen bereikt op het laatste moment een schikking... waardoor een rechtszaak van de baan is. Dominion sleepte Fox voor de rechter omdat de rechtse nieuwszender claimde dat de stemcomputers van Dominion onderdeel waren van een complot bij de Amerikaanse verkiezingen. Het weer koelt vannacht af naar 3 tot 7 graden. Overdag eerst vrij zonnig, in de middag wat meer stapelwolken. Het waait stevig bij een graad of 15. de komende dagen blijft het licht wisselvallig, maar wel iets warmer, behalve op donderdag.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 Come on and give it to me, baby. I can't deny. just know I feel. It's my life. No one can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited.